Jelle Seubring met het NOS Journaal. De landelijke storing bij de hulpdiensten is nog niet opgelost. De storing doet zich sinds vanmiddag voor in het meldkamersysteem. In sommige regio's is daarom het noodnummer 112 slechter bereikbaar... en ook doet het normale nummer van de politie 0900 8844 het niet goed. De politie vraagt mensen om niet 112 te bellen als het andere nummer niet werkt. De meldkamers kunnen nog wel hulpdiensten op pad sturen. Daarvoor wordt een backup systeem gebruikt. In Pakistan zijn vier mensen opgepakt die achter de zelfmoordaanslag op een moskee in Islamabad zaten. Daarbij vielen gisteren 32 doden. Onder de arrestanten is ook degene die het plan heeft bedacht. De vier worden opgepakt na een klopjacht ten oosten van de hoofdstad. De aanslag is opgeëist door een regionale tak van Islamitische Staat. Volgens de Pakistanse minister van Binnenlandse Zaken is de hoofdverdachte een Afghaan die banden heeft met IS. De 32 mensen die zijn overleden bij de aanslag zijn vandaag begraven. Bij een pluimveebedrijf in Moergestel in Brabant is vogelgriep uitgebroken. Bijna 40.000 kalkoenen worden geruimd. In het gebied rondom Moergestel geldt nu een vervoersverbod voor vogels, eieren en mest. De Nederlandse schaatsers hebben naast de medailles gegrepen op de eerste dag van de Olympische Spelen. Op de 3000 meter behaalde de Italiaanse Lollobrigida goud... en de tweede en derde plek gingen naar Wieglund en Malte. Joy Beunen werd vierde en eindigde op meer dan een seconde van het brons net naast het podium. Marijke Groenewoud eindigt als achtste, Miro Konijn op negen. Voor de 35-jarige Lollobrigida is het de derde Olympische medaille. Het weer vanavond trekt de bewolking over het land en breidt de mist zich vanuit het noorden uit naar het midden.